zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 jaar en 7 jaar met tbs. De straffen zijn veel lager dan de eis... omdat de Arnhemse rechtbank die te hoog vond... in vergelijking met opgelegde straffen in soortgelijke zaken. Het meisje van 7 fietste in april vorig jaar naar huis... toen ze door de twee mannen werd ontvoerd en misbruikt. In Deventer geldt van woensdagavond tot vrijdagmorgen een noodverordening. Dat heeft te maken met de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-Ajax van donderdag. De gemeente en de politie zijn bang voor rellen. Vorig jaar zomer doken op de markt in Deventer plotseling 200 Ajax-supporters op... die zo'n 80 Eagles-fans te lijf gingen. GroenLinks wil de komende tijd 9 miljard euro bezuinigen. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat vandaag is gepresenteerd. Dat kan door het aantal ministeries terug te brengen naar 8 en het aantal provincies naar 7. De Eerste Kamer en de waterschappen kunnen helemaal verdwijnen en de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF kan worden geschrapt volgens GroenLinks. De nieuwbouwplannen van Israël zijn slecht voor het vredesproces, zo reageert de Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken op het bouwplan voor 1600 huizen in Oost-Jeruzalem. Het ondermijnt de bemiddelingspogingen van de VS in het Israëlisch-Palestijnse conflict volgens Clinton. Ze hield een toespraak voor een pro-Israëlische lobbygroep. Minister van de Hoeven van Economische Zaken voelt niets voor een bel-niet-aan-register. Volgens haar is niet na te gaan of bedrijven zich er ook aan houden. Het register is een idee van de Consumentenbond. Het is bedoeld voor mensen die aan huis geen verkopers willen ontvangen. Het idee borduurt voort op het bel-me-niet-register... waarin mensen kunnen aangeven dat ze niet door verkopers willen worden gebeld. Het weer nog, vanavond meer bewolking en vannacht kans op wat regen, vooral in het noorden van het land.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 De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.